Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Tieren van Justitie is dat omdat het systeem is veranderd. Ze hebben verdachten al voor verhoor recht op een advocaat. Wie onterecht vast heeft gezeten kan een schadevergoeding krijgen van 105 euro per dag. In het centrum van Edam woedt een grote brand. Het vuur brak rond 11 uur uit in een snackbar. Kort na middernacht leek de brand onder controle, maar een uur later leidde het weer op. De brand is overgeslagen naar een naastgelegen woning. Vier huizen zijn ontruimd, er zijn geen gewonden. De burgemeester van Edam-Volendam zegt dat de brand moeilijk te bestrijden is... omdat er veel hout is en de huizen dicht op elkaar staan. Dit wordt een zwart gat in de binnenstad, zei ze tegen NH Nieuws. Alle huizen in Culemborg en omgeving hebben weer stroom. De elektriciteit was bij 24.000 huishoudens uitgevallen... nadat een gevechtshelikopter tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast was gevlogen. Urenlang zaten mensen in het donker. In het getroffen gebied werd extra politie ingezet. Toch kwam het in Culemborg tot vernielingen. Bij het helikopterongeluk zijn geen gewonden gevallen. In Griekenland is een Nederlandse journalist opgepakt... die voor het programma Brandpunt bezig was met een reportage over immigranten. Sakir Kader was met een groep Syrische vluchtelingen... in het grensgebied tussen Griekenland en Turkije... bij een rivier die de Grieken zien als militair gebied... Hoewel Kader een Nederlands paspoort bij zich had en twee perskaarten... geloofde de Griekse politie niet dat hij een Nederlandse journalist is. Volgens Brandpunt vanwege zijn uiterlijk en zijn naam. Het weer, op de meeste plaatsen droog en brede opklaringen. In het binnenland kan het vriezen, elders wordt het zo'n 2 tot 5 graden. De komende dag bewolkt met soms lichte regen of motregen... en in het zuidoosten wat zon.